7 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De rechter in Italië heeft opnieuw forse straffen uitgedeeld aan Feyenoord-supporters... die betrokken waren bij rellen in Rome. Dat zegt het ANP. Drie relschoppers kregen een celstraf van 16 maanden. Zes anderen kregen acht maanden cel. En twee troffen een schikking. Zij kregen een boete van 40.000 euro. Eerder vandaag kregen acht andere supporters een boete van 45.000 euro. Bij de rellen vanmiddag en gisteravond werden vernielingen aangericht... en ook zouden veel gewonden zijn gevallen. Feyenoord speelt vanavond een Europa League wedstrijd tegen AS Roma. De bezetters van het universiteitsgebouw Bungehuis in Amsterdam moeten hun actie beëindigen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in een kort geding bepaald. De studenten krijgen vier uur de tijd om te vertrekken. Het Bungehuis werd vorige week vrijdag bezet door een groep studenten die meer zeggenschap eist in het onderwijs op de universiteit. Veel VVD-leden vinden dat de partijtop de kwestie over het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen verkeerd heeft aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een ruime meerderheid vindt dat partijleider Rutte en fractievoorzitter Zijlstra meteen een onderzoek hadden moeten instellen. Bijna een kwart vindt dat Verheijen per direct moet opstappen als Kamerlid. Verheijen declareerde in zijn vorige baan als Limburgs provinciebestuurder ten onrechte duizenden euro's. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Mali. Die zitten daar voor een VN-vredesmissie. Hij was er twee dagen, gisteren en vandaag, en hij kreeg een rondleiding door het kamp. De koning praatte ook met militairen. Vandaag bezocht de koning het hoofdkwartier van de VN-missie. Er zitten 450 militairen, Nederlandse militairen in Mali. Het weer, vanavond meer bewolking en kans op wat regen. Morgen wordt het grijs, vooral smiddags kan het dan gaan regenen. En dan wordt het 7 graden. Zaterdag buien, mogelijk met natte sneeuw. En zondag is het weer wat droger. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A1 richting Amersfoort voor 1 brugge 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Amsterdam voor knooppunt Muidenberg 3. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Rijswijk 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Rotterdam Centrum 3 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 richting Gouda staat file bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer staat een kapotte auto. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 3.